Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Nederlander die wordt verdacht van moord is door Mexico uitgeleverd aan Spanje. Volgens de Spaanse justitie schoot hij in 2004 vlakbij Alicante een man dood die hij meermaals had bedreigd en vluchtte hij daarna naar Mexico. Een jaar geleden werd hij door de Mexicaanse autoriteiten opgepakt. Op basis van een uitleveringsverdrag tussen Mexico en Spanje is hij nu naar Spanje gebracht. Het Iraakse volk is na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag gefeliciteerd door de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de stembusgang een mijlpaal voor de Iraakse democratie, maar gaf geen inhoudelijke reactie op de uitslag. De verkiezingen zijn verrassend gewonnen door het seculiere blok van oud-premier Alawi. Zijn beweging kreeg twee zetels meer dan de Sjiïtische partij van premier al-Maliki. Die heeft al gezegd dat hij de uitslag aanvecht omdat er gefraudeerd zou zijn. VN-gezant Melkert heeft alle partijen opgeroepen om de uitslag te accepteren. De winnaar Alawi zegt dat hij geen enkele partij uitsluit bij zijn pogingen om een coalitie te vormen. Hij heeft daar 30 dagen voor. Als het hem niet lukt, dan wijst president Talabani de leider van een ander blok aan om een coalitie te vormen. De bevolking van Slovenië moet zich in een referendum gaan uitspreken over het grensconflict met Kroatië. Het conflict gaat over een deel van het schiereiland Istrië en is van belang voor de Kroatische wens om lid te worden van de Europese Unie. Slovenië is al EU-lid en wil dat de Kroaten pas toetreden als het grensconflict is opgelost. De twee regeringen zijn het erover eens dat dat moet gebeuren via onafhankelijke arbitrage. Maar de oppositie in Slovenië eiste daarover een bindend referendum. De Slovense regering is daar nu mee akkoord gegaan. Het referendum wordt waarschijnlijk in juni gehouden. Als de Sloveense bevolking de arbitrage afwijst, loopt de toetreding van Kroatië tot de EU opnieuw vertraging op. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 6. Overdag is er soms zon, maar er kan ook een bui vallen.